Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn dit jaar al minstens 42 minderjarigen opgepakt... voor het plaatsen van explosieven bij huizen of bedrijven. Dat hebben mijn collega's van NOS Stories uitgezocht. De jongsten die werden opgepakt waren nog maar 11 jaar oud. Het werven gebeurt vaak via groepen op social media, vertelt Peter. Hij is jongerenwerker in Schiedam. Soms worden je gewoon in toegevoegd of vrienden die je toevoegen. En dan zit je in een groep met tientallen jongeren uit bijvoorbeeld dezelfde stad... of niet eens uit Nederland, die je niet eens kent, maar met wie je wel in gesprek gaat. En je weet niet wie daarin zit. Dus er hoeft maar net iemand in te zitten met verkeerde intenties... Eh, die deze jongen, die vaak ook wat kwetsbaarder zijn, makkelijk kunnen beïnvloeden. En dan is de stap in de verkeerde richting snel gemaakt. Mijn collega's spraken ook met een van de jongeren. Die is opgepakt voor het plaatsen van explosieven. Vanmiddag 4 uur komt die video online. Boerenorganisaties komen met een eigen plan om het mestprobleem aan te pakken. Boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden over hun land... omdat dat slecht is voor de bodem en daardoor zitten ze in de shit. Het demissionaire kabinet wil boeren uitkopen... maar de organisaties zien meer in het inkrimpen van de veestapel. Boeren zouden dan geld krijgen als ze dieren wegdoen. En middelbare scholen betalen zich blauw aan invaldocenten. Door het lerarentekort hebben ze vaak geen vervanging voor zieke collega's. Daarom kloppen ze aan bij uitzendbureaus. Maar die zijn per uur vaak wel twee keer duurder dan leraren in loondienst, zegt de Algemene Rekenkamer. Dat zit hem met name in de BTW, dat zit hem in de marge van het uitzendbureau. Het zit hem niet zozeer in dat de docenten nou veel meer gaan verdienen. Dat is niet gemiddeld wat we zien. Zij zegt dat scholen beter moeten gaan onderhandelen. Vaak lukt het dan wel om het bedrag omlaag te krijgen. En reizigers op Schiphol hoeven niet meer met de handjes in de lucht door de controle. De luchthaven heeft nieuwe scanners. Die zijn volgens het AD een stuk sneller. En je kunt er dus normaal doorheen lopen. Op die manier moeten lange rijen bij de security in de meivakantie worden voorkomen. En het weer nog, een grijze dag met af en toe opklaringen... maar ook pittige buien met mogelijk hagel.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 Ja, ja. wie waren dit ook weer? Dan moet ik even diep in mijn geheugen graven. Nou, dat was uh, McQueen, Clark en Hillman. Don't you ride her off like that. Moest je ook niet doen, hè. Zomaar je meisje afschrijven zonder tegenbericht of zo. Weet je wel, dat je er eh, alleen maar een appje stuurt van... ik kom niet vanavond. Ik kom niet vanavond. Nee, ik kom niet vanavond. Nou, wat doe je nou, mensen? Dat doe je toch niet? Dat ga je niet op die manier aanpakken. Dat zou ik nooit doen. Ik zeg altijd gewoon, eh, als ik mijn meisje zie... Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou. I'm so in love with you. heet je nou Mary, heet je nou Lou, heet je nou Ricky, heet je nou Nelson? Ik weet het allemaal niet hoor. Maar eh, het was wel een gezellig plaatje toch, zo op de vroege morgen. Wat gaan we allemaal beleven bij Duifzaag de Week door? Wat gaat hij nou allemaal weer doorzagen? Nou, ik zag eh, diverse albums zag ik gewoon helemaal kapot. Hè? Ik heb eh, van die dubbele albums. zijn van die plastic doosjes waar die cd's dan in zitten. Die ga ik gewoon doorzagen. Dan heb ik een links deeltje van eh, het album en een rechts deeltje... En dan heb ik een dubbele keuze. Hoe vindt u dat? Dan heb ik gewoon twee cd's waar ik uit kan kiezen. En nou hoor ik u zeggen van nee, dat heb je nou toch ook al. Dan hoef je hem niet door te zagen. Helemaal gelijk, luisteraars. Bovendien is mijn zaag niet voor plastic geschikt. Helemaal niet voor plastic geschikt. Kijk ik naar buiten, dan zie ik weer hagel eh, voorbij komen. Hagel, hele fijne hagelsteentjes. Nou, het maakt niet uit door welke window je kijkt. Look through any window, je ziet overal hetzelfde. Nattigheid. wacht even luister. Ik, ik, pak even mijn gitaar erbij. Ik pak even mijn gitaar uit de hoes. ja, die hoes zit een beetje klem. Maar goed, ik, heb, oh, ik heb hem te pakken. Nou, dan gaan we voettepperen. Vindt u het leuk. The Shadows. mijn gitaar was goed bestemming, luisteraars. Ik eh, twee snaren had ik namelijk niet gestemd. Die waren een beetje onstemd. Eh, maar dat heb ik niet gemerkt, hè, want eh, dankzij mijn gevoettap... want het nummer heet ook voettapper... heeft u gewoon die valse noten niet gehoord. Rosette, ben je dat? Rosette! Hey, Rosette! Saturday night and ask her if she feels alright. Ah, die meid die voelt er eigen hartstikke goed vanmorgen. Ja, mede dankzij het duo George Fame en Ellen Price. Want die hoorde u met Rosetta. En van Rosetta is het maar een hele kleine stap, luisteraars, naar Rosie. Bijna dezelfde naam, Iets korter. Rosie. were rosy. I'd like to paint your face up in the sky. Sometimes when I'm busy, relaxing, I look up and catch your eye. Your eyes when they're widening green, thunder and lightning and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. Rosie, oh Rosie, it's raining when you look the other way. Rosie, oh Rosie, your laughter brings sunshine out to play. shadow in your hair. I'd paint in your mind's eye there in the blue sky, summer birds swimming through the air. Rosie, oh Rosie, I'd paint your face for all the world to see. Rosie, oh Rosie. I'd like to paint your face eternally. Gezellig, hè? Nou, doe nou eens even je ogen dicht en verbeeld je nou eens even. Doe dat nou, even je ogen dicht. Kom op. Ja, heb je ze dicht? Mooi. Nou, verbeeld je dat je in de bergen loopt. Hoog in de bergen, ligt een beetje sneeuw, weet je wel. Want boven een bepaalde grens in het berggebied... Ja, daar ligt altijd sneeuw. En, en dan droom je zo een beetje weg en dan denk je van... oh, ik ben op vakantie. En take me to the mountains. En dat doe je dan samen met niemand minder dan Richard Barnes. Take me to the mountains. Is een mooi nummer dit. Even een, eh, een romantisch dingetje tussendoor. Moet kunnen, hè? of mine feelings in the center, win peace of mind. Watch the piper call the tune. Watch the servant feed his master. I wonder why I never asked her peace of mind. Wouldn't you like to know I love? Ja, Richard Barnes was dat. Niet Cliff Barnes. Dat is volgens mij zo'n eh, eh, boef uit uh, eh, Peyton Place, hè? Cliff Barnes, toch? Dit was Richard Barnes, Take to the Mountains. Ja, je zou niet vermoeden, als je de titel hoort van het liedje Take to the Mountains... dat er zo'n mooi ja, romantisch, ja, romantisch werkje achter zou zitten, luisteraars. Dan komt hier nou een dame binnenlopen. Nou, dat is echt miswondervol, hoor. Echt miswondervol. Hé, hey, ben je dat, meisje? gaan nou, zo dadelijk lachen hoor, met Hans Steven. We gaan het Bijbelverhaal horen, luisteraars. Is wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. Wally Tax. Oh, So Beautiful. Mr. Wally Tax. Wally Tax, of hoe je het ook uitspreekt, dat maakt me allemaal niet uit. Hij is ook het leuk, hè? toch luisteraars? Nou, eh, straks gaan we naar Hans Steven luisteren. Die gaat ons alles vertellen over het Bijbelverhaal. En dan neem ik u eventjes mee naar de hemel. En dat was een beetje wennen aan het Bijbelverhaal, hè? Now there three steps to heaven. are three, three steps to heaven. Met Eddie Cochran, die zingt het. Just listen to heaven. and you three will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps to heaven. Steps three one, steps two, and three. Step one you find a Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. steps to heaven. For heaven, steps to heaven. very simple. Stem eh, Heel, heel laag moet je dan zingen. Dan kun je het beste, als je nou eh, boven bent in je huis, ben je boven. Maar tenminste, als je boven hebt in je huis natuurlijk. heb je ook een trap en dan ga je naar beneden. En dan ben je bijna beneden. Eh, en dan drie stappen na. En dan ben je eigenlijk drie stappen in de buurt van, ja, van, de, van de hemel. Ja, luisteraars, we gaan zagen en we gaan zagen en we gaan nog eens zagen. En dat doen we met Hans Steven, die gaat ons helemaal bijpraten. Hoe zit het nou eigenlijk met het bijbelverhaal? Ja, het, uh, het zit uh, zo. Ik had, eh, vroeger had ik, heel veel vrienden, maar nu niet meer zo. Vanwege het zij hadden gezegd van dat de irritatiegrenzen bereikt was ja, ja vroeger ging, met mijn vrienden gingen we altijd naar hetzelfde café en zo. Maar, maar nou, ze zijn naar een andere café gegaan. En nu willen ze mij niet zeggen waar, dat eh, is. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, want nou heb ik veel meer tijd voor andere dingen te doen en zo. Dit is bijvoorbeeld, laatst was ik naar de bioscoop geweest. En net heb ik een hele mooie film gezien. En die heette, was, ehm, List heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Dus echt, het was een hele mooie, belangrijke film. Maar kijk, kijk de mensen, mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl nou, die Duitsers, dat, waren ook geen lievertjes hoor. nee. Ja, maar, juist, Maar, weet, ja, maar... ehm... Wat ik, het, wat ik mooiste vind om te doen altijd, dat vind ik om in de Bijbel te lezen. Dus dat vind ik zo mooi, man. Dat is een heel mooi eh, big boek. En dat is zo, ik zal wat, even voor de mensen die niet precies weten waar de Bijbel over gaat, zal, ik, ongeveer even uitleggen. Dat was zo, dat was dan in het begin van de wereld, toen was er nog helemaal niks. Alleen een soort, soort van jeugdboerderij met, eh, met twee mensen, Mozes en Alibaba. Maar, ja, maar, die, ja, maar die hadden van een giftige appel gegeten. Het paars in slaap gevallen. Het was, was keihard geregend en zo hard dat de dieren van de boerderij bijna verdronken waren. Maar toen had Jezus had het water veranderd in rode wijn. En toen was het een rode zee geworden en die ging uit elkaar. En toen had de ene helft de walvis opgesopen, en de andere helft Jonas de doper. En, ja, jammer die, jammer die, Jonas de doper die had zoveel, die had zoveel gesopen, die was allemaal dronken geworden. Ja, toen ging hij zo missen nat, nat gooien met water. Ja, dat, de mensen ook zeiden van nou wat ga je nou met kind aan? Wat is dat nat gooien? warme Ja. Nou, en dat was ook terecht. Dat was ook terecht. Maar toen wou hij nog steeds niet ophouden. En toen, toen zei ze van, nou is het mooi geweest. En toen, toen, toen heeft zijn vrouw de lille al zijn haar afgeknipt. En toen heeft zo'n hanenkam gemaakt. En toen moest hij drie keer kraaien. Ja. Ja, maar toen wou, hij nog steeds niet ophouden. En toen, en toen zei hij van, ja, nou is het echt mooi geweest. En toen hebben ze zelf zijn aan zijn kruis gespijkerd zo. Ja. Ja, dat was heel erg. Maar gelukkig ja, maar gelukkig kwamen er toen net op tijd de eh, drie wijven uit het oosten. En die hadden al... Ja, en die hadden, die hadden, die hadden zo'n broodkruimels gesloten om de weg niet kwijt te raken. Maar, ja, maar toen had Jezus die broodkruimels in vissen veranderd. En toen zei hij tegen die vissen, sta op en loop. Ja. En dan wisten die wijven helemaal niet meer waar ze vandaan kwamen. Hebben ze een hele nacht in de stal moeten slapen. Was, en was ook van Maria. Maria die was zwanger, zwanger geworden, maar niet van haar man Jof, Jozef, Jovels of zo. Met, met, in, in van haar huidige bekoring gevangen was zij. Terwijl dat een man Joost die, die dacht van dat zij zwanger was van de bemacht Amerikaan. Want die zong altijd van Maria, nergens opzij en Maria. En dat was van de musical Jesus Christ Superman. En toen was hij helemaal in de war. En die werd die, die, baby die werd geboren en die heeft toen met een mandje met pek en veren zo, huppakee, in de sloot gekieperd. Ja, en waar de koeien zo erg geschrokken dat ze zeven jaar lang geen melk konden geven. Ja. Ja, en toen, ja, toen dachten de Romeinen van, oh, daar kennen we nou het hele land wel veroveren. Maar dat was niet zo, want er was één klein dorpje wat dapper weerstand bij bieden. En de Romeins overheersers. Ja, want, ja, want die, hadden, die hadden een toverdrang met duizend zure bommen en granalen. En dat had, ja, dat had professor was gemaakt. Maar die zat in de gevangenis en toen, toen riepen de mensen, Barnabas vrij, Barnabas vrij. Want er moest eerst iemand anders in de gevangenis. En dat was keizer Pilatus als zijn handen aan het Maar toen ging Jezus met zijn smerige poten over het water heen lopen. Maar toen zei ze, nou, nou is, het mooi geweest. En toen hebben ze hem gekruisigd. Ja. Ja. En dat is, dat is allemaal in de Jordaan gebeurd. Ja. Maar ik nee. Nee. Dit is niet voor... Dit is, dit is allemaal niet voor te lachen. Nee. Nee. Nee, een je zelf aan een, aan een kruis te hangen. Zou, zou dan ook nog lachen? Nee, kijk, nou zijn ze stil, ja. Het is helemaal niet leuk. Nee, dan, hang je daar, helemaal alleen. Ja, en je, krijgt jeuk, wat dan? Ja. ja, of dat je naast iemand aan die, alleen maar over voetbal kan praten. Tussen twee Limburgers in. Het is helemaal niet. En het staat ook in het twaalf geboden van dat als dat gaan merkt dat, de mensen spotten, dan moet gij de mensen stijden met een brandende braamstruik. Ja. maar, ja, maar dat is symbolisch In het weet, wel. Want er mogen best andere houtsoorten zijn is dat beter uit ik zeg altijd zelf van Jezus, Jezus is een goede vind, Staat je hem bij te kent, hebt veel voor ons gedaan, hebt zij gaan kruis En daarom zeg ik altijd, Jezus, bedankt. Zie je dat in één keer met allen zeggen. Dat vindt hij hartstikke leuk. Tel ik tot drie. Ja, eens gaan we dit zeggen. Het is dit. 1, 2, 3. Ja, eh, dat zal hij leuk vinden. Al Steven met zijn eh, versie van het Bijbelverhaal. Ja, wat, doen wij allemaal voor de liefde eigenlijk? Want het, eh, ja, eigenlijk gaat religie natuurlijk over de liefde. het vergeten de mensen all over de wereld. Want er is overal een kruidvat als het om religie gaat. Lijkt wel het gif der aarde. Het komt gewoon, kijk, iedereen heeft eh, natuurlijk vrijheid om te geloven wat hij wil. En dat moet je ook respecteren. Eh, zolang het maar over de liefde gaat. Maar als mensen zich gaan bemoeien met de religie en ze gaan daar misbruik van maken... En ze gaan je allerlei verplichtingen en allerlei dogma's opleggen. Dat je niet meer naar buiten mag. Dat vrouwen niet meer mogen studeren. Uh, nou ja, ook in het christendom. het maakt niet uit welke religie. Er is altijd misbruik van gemaakt.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 uit, wat doet u voor de liefde? Ja, ja, ja, dat wil ik nog wel eens even weten. Hè? Eh, je, je, moet gewoon van alles doen voor de liefde. Eh, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een, een, trommel vol met koekjes hebt... dan zeg je, nou, die koekjes, er is er toch eentje voor jou... en er is er eentje voor mij. One for you, one for me. Dat is eerlijk. Dat is ook liefde. Ja. Of praat ik nou onzin, nee toch? heeft je lul uit je nek, jongen. Hey. One for you and one for me. Wie zijn dat? Dat is La Bionda, dit. La Bionda. One for me. aan het ontbijten bent je moet de croissantjes eh, verdelen... ja, dat is het one for you, one for me.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 I'd like to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky.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 It's all too beautiful. is even vrij voor u vertalen, luisteraars? Het betekent gewoon, het it, eh, is all too beautiful, dat is eh, te mooi om waar te zijn eigenlijk. Hè? Dat is het eigenlijk. Het is te mooi om waar te zijn. Nou, zeg het eens nou allemaal. Het is te mooi om waar te zijn. Nou, dat was het eigenlijk. Eigenlijk makkelijk, hè? Toch? Ja, ik doe ook wel eens mee aan, eh, aan, eh, aan prijsvragen. Maar ja, luisteraars... Eh, nou ja, ik, ik, win nooit wat, hè? Ik, ik win nooit wat, hè? Dus ja, ehm, maar luister, luisteraars... Als je gewoon een oude cd wint... Tijdens een bingo bijvoorbeeld... Een oude cd... Hè, dan is het nummer 15, bingo! Dan heb je een oude cd... En er staan er allemaal hele leuke liedjes op. Ik word hier zo moe van, hè. Je moet niet moe worden. Je moet helemaal niet moe worden. Gewoon lekker luisteren. Oh, Mr. Vrijdag over een week dan hebben we weer eh, Boys Are Back in Town. En dan hebben we natuurlijk ook medewerking van Gerry Rutte.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 En als er nou eh, een, eh, een eh, leven hierna nog is, hè, een reïncarnatie, een volgend leven... dan zou ik graag op de wereld komen als zanger en dan met zo'n stem. David Gates, wat geweldig. All I really to do is, baby, be friends with you. I'd look to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simplify you. pacify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do. Neem een tequilaatje bij je ontbijt. Misschien komt het zonnetje dan op. De Eagles die zingen daarover naar de tequila sunrise. Dus daar hou ik me maar aan vast aan, luisteraars. Ik denk dat het een beetje de laatste van het eerste uur wordt eh, van Duifzaag de Week door. Another tequila sunrise Staring slowly across the sky Said goodbye a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy. wasn't just another one. And I couldn't keep from coming on. been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Ja, nou de tequila sunrise. Eh, ik ga nog een stukje... Ik ga nog een stukje draaien. Het moet wel, want eh, ja, we moeten nog een minuutje volmaken tot het ik Nog een waar we nooit verveeld, dus eh, ik ken al best een stukje. Tot straks, tot na het nieuws. en dan twee uur ook weer lekker gouden ouwe en stukjes cabaret. Een stukje cabaret moet ik zeggen. Om half tien. and sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Vergeet niet, luisteraars, eh, je haar te kammen.